De PVV en BBB zeiden dat ze er niks van afwisten. Bijvoorbeeld PVV-minister Agema. Ja, de, die 3,5 miljard eh, kwam ook eh, voor ons uit de hoge hoed eh, vallen. Dus ja, we hebben wel wat vragen voor de premier... hoe dat nou precies allemaal gelopen is. Maar nou ja, we gaan hier een stevig gesprek over hebben met elkaar. Ja, wat Wilders, Van der Plas en Schoof nu besproken hebben weten we niet... maar een woordvoerder van Schoof noemde het een goed en stevig gesprek. De Zweedse politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht van de moord op een man in Rotterdam in 2003. De verdachte in deze cold case is een Libiër die nu in Zweden woont. De verdachte was lange tijd spoorloos. Oekraïne krijgt weer Amerikaanse wapens, bevestigt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. De wapens komen Oekraïne binnen via Polen. De wapenleveringen zijn weer opgestart omdat Oekraïne akkoord is met het Amerikaanse voorstel over een staakt het vuren. En paniek in het land van de bossenbol. Er zijn te weinig bollenvullers. De echte bossenbollenbakker Jan de Groot is tegenwoordig zelfs een dag extra in de week dicht gewoon omdat er te weinig mensen zijn om die heerlijke chocoladebollen van slagroom te voorzien. Ja, we hebben personeel tekort en eh, daarvoor zijn we ook op een maandag eh, dicht gegaan, Omdat we dus gewoon het niet, niet meer uitkwamen met personeel. We doen op dit moment afwisselen. Gisteren mocht ik het doen. Uh, vandaag Ronald. Ik ben bollenvuller vandaag, ja. Elke keer die slagroom erin scheppen en zoiets allemaal afkrabben afgestudeerd bollenvuller. Die zou het mooiste zijn natuurlijk. Ja, dat, is, dat zou ideaal zijn.